Goedenavond, ik ben Jasper Stads en dit is het nieuws van NOS op 3. De politie wil de boetes verscheuren van geblokkeerde automobilisten. Boeren blokkeerden gisteren urenlang de snelweg A35 bij Almelo met hun trekkers. Tientallen boeren stonden daar te barbecuen en dat zorgde dus voor lange files. Automobilisten probeerden om te draaien en weg te, draaien, weg te rijden. Twee mensen kregen een boete. En daar is de politie het achteraf eigenlijk niet meer eens. Want slachtoffers van blokkades hoeven daar niet nog een extra keer de dupe van te worden, zeggen ze. De finale van het EK voetbal wordt dit weekend gefloten door een Oekraïense scheidsrechter. De UEFA wil daarmee een statement maken. Katarina Monzul vluchtte een paar weken na het begin van de oorlog naar Italië. Op het EK heeft ze al drie wedstrijden gefloten. Will Smith zegt nog een keer sorry tegen Chris Rock. Tijdens de uitreiking van de Oscars maakte Rob, eh, Rock een grap over de vrouw van Smith. De acteur liep daarna het podium op en sloeg de komiek in zijn gezicht. Had ik echt niet moeten doen, zegt Will Smith nu in een video op zijn Insta. So I will, I will say to you, uh, Chris, I apologize to you. Uh, my behavior was unacceptable and I'm here whenever you're ready to talk. Will Smith heeft Chris Rock benaderd om erover te praten... maar die heeft laten weten dat hij dat nog niet wil. Onze correspondent in Spanje hoorde vandaag een bijzondere oproep van de premier. Heren ministers, heren staatssecretarissen, heren van het bedrijfsleven... doe uw stropdas af. Het is geen fashion statement, maar een klimaatregel. Het werkt heel simpel. Het is 40 graden buiten, dus waarom zou je binnen zitten met een stropdas om? Je hebt het alleen maar warm, dus is de boodschap... doe Afdidas kan de airco lager en zo sparen wij energie. Ook in Duitsland zijn ze inventief bezig. Hannover draait in zwembaden en sporthallen de kraan naar standje koud. Het weer nog. In het noorden en oosten kan het een beetje regenen. In het zuiden en midden breekt de zon juist vaker door... en kan de temperatuur oplopen naar 26 graden. Morgen veel zon en 22 tot 27 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat nog een file op de A9, maar richting Amstelveen.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 Door de samenwerking kunnen de beelden van verkeerscamera's vanaf nu worden opgeslagen. Overstromingen door aanhoudende regen in de Amerikaanse staat Kentucky... hebben zeker 16 mensen het leven gekost. Hele dorpen staan onder water, wegen zijn weggevaagd en bruggen zijn ingestort. In delen van de staat is de noodtoestand uitgeroepen. In Nederland zijn juist op de Rijn, de Maas en de IJssel maatregelen voor de scheepvaart ingesteld vanwege de lage waterstand door droogte. Zoals een inhaalverbod omdat de vaargeul te smal is geworden. Ook worden sluizen minder vaak geschud. Het weer, vannacht droog en 14 graden, morgen veel zon en 22 tot 27 graden. We don't care, we'll stay. I'm good right here. I've been waiting for you all year. Come play, make a mess right here.